Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De A10 Zuid is weer toegankelijk voor het verkeer... en ook het treinverkeer rijdt weer volgens dienstregeling. De weg ging om twee uur vannacht weer open, drie uur eerder dan gepland. Bij station Amsterdam-Zuid werd sinds donderdagavond... aan een nieuwe reizigerstunnel gewerkt. Voor het plaatsen van het betonnen dakdeel moest een deel van het spoor... en de A10 worden verwijderd... en al het verkeer tijdelijk worden stilgelegd. Recruiters benaderen vrouwen veel minder vaak voor een baan dan mannen, meldt het FD. De krant liet onderzoeken hoe vaak mensen worden gepolst voor een baan. Zelfs in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, werden mannen vaker benaderd. Staatssecretaris Van Ark kwam vorige maand met een wetsvoorstel om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. In India worden vliegtuigen van en naar New Delhi omgeleid vanwege de luchtvervuiling in de stad. Meer dan 30 vliegtuigen landen op een andere plek omdat het zicht te slecht was. Afgelopen vrijdag werd in Delhi al de noodsituatie uitgeroepen. Toen was de concentratie fijnstof zo'n 20 maal hoger dan de maximumnorm. Nu is dat al 25 keer. Om erger te voorkomen geldt er vanaf vandaag een beperking voor het autoverkeer. Verder zijn alle scholen de komende dagen dicht en bouwprojecten stilgelegd. De hoogste baas van fastfoodconcern McDonald's is gedwongen opgestapt vanwege een relatie met een personeelslid. Dat meldt het bedrijf in een persverklaring. Managers van McDonald's mogen geen relatie hebben met personeel. In een e-mail aan medewerkers noemt de Britse topman de relatie een fout...